Lekker bezorgd. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap dubbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Meer dan anderhalf miljard euro aan goud en zilver. Veilig opgeslagen bij Gold Republic. Echt goud, volledig op uw naam en beschermd tegen inflatie. Bouw aan zekerheid op goldrepublic.com. Gold Republic, vertrouw in goud. Met de nieuwe Toyota CHR jaar plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Echt goud op uw naam en beschermt tegen inflatie. Gold Republic. Vertrouw in goud. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur. Goedemiddag, ik ben Siets Roskam. De man die medewerkers van een café in Ede gijzelde twee jaar geleden... krijgt geen voorrang op een tbs-behandeling. Zijn advocaten wilden dat omdat hij in de gevangenis rare dingen deed... die gevaarlijk voor hemzelf en anderen waren. Maar volgens de rechter is zijn situatie niet erger dan de ongeveer 270 anderen... die ook wachten op een plek in een tbs-kliniek. Aanstaand justitieminister Van Wil hoopt op meer harmonie in het nieuwe kabinet. Dat zei hij voor zijn gesprek met Rob Jetten, die maandag begint als premier. Van Wil was de afgelopen tijd ook minister... en zegt dat de verschillen in de coalitie soms wel heel groot waren. Met meer discussies dan hij verwacht tussen D66, VVD en CDA. En er komen steeds meer klachten binnen over internetaanbieder Odido... na het grote datalek daar. Zo zijn er honderden meldingen van mensen die bang zijn... dat de hackers hun gegevens gaan misbruiken, meldt het AD. De privacywaakhond roept op te stoppen met die meldingen... waarschijnlijk omdat hun systeem anders vastloopt. Het weer dan vanuit het westen regen bij zo'n 7 graden. Morgen vaker droog met soms zon, dan wordt het 10 graden. De vrijdagspits komt echt wel op gang. Nu bijna 30 files. Dit zijn de meest opvallende. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knoop het Velzen 20 minuten extra. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grens met Duitsland bijna een half uur door een grenscontrole. Ze staan er ook aan de A37 Hogeveen richting de Duitse grens. Vanaf Zwartermeer kom je in 25 minuten extra. Dan de A67 vanuit België richting Eindhoven. Voor De Hocht 21 minuten door bergingswerkzaamheden. En een pechgeval op de A325 nijmegen velpenbroek Voor Westervoort een half uur extra. Compleet overzicht bij Flits Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 9 dagen met zomerseelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept... Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk. Save the Children helpt kinderen in kwetsbare situaties met warme kleding, dikke dekens en medische zorg. Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Dus ga naar savethechildren.nl slash kou en doneer. Warmte geven? Begin bij een kind. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOE. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOI Groei door. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Stenders en Ekdom. Dit is Veronica. Creed en Fox and the Run. Extra ingelaste Bonanza. Het is de grote Schakel Bonanza. Gerard is nog even op vakantie. Volgende week is hij weer terug. En we beleven vandaag de laatste aflevering van de eh, Lisanne's Show. Je mag een beetje ook eh, mee bepalen als je wilt, eh, Lisanne. Want het is je laatste voordat je ja, nou ik moet zeggen, er komt ontzettend veel goede, goede ja. platen komen er binnen. Dus ik ben heel erg blij met de luisteraar. Want uh, dan hoef ik het inderdaad eh, niet allemaal zelf te bedenken. Maar het is heerlijk om dit samen zo met jullie te doen. Het is echt een, eh, een cadeautje. Dus ik ben blij <laughs> dat ik er mag zitten. <laughs> Ze, heeft goede energie, heeft dat ziet. Ja, absoluut. Ja, maar ik vond, weet je wat het een beetje is? Ik had het gisteren ook al alsof je je eerste dag school hebt. Je hebt er zin in. Je hebt zin om je vriendjes te zien. Maar je vindt het ook heel spannend. Ja. Dat is een beetje mijn gevoel hier. Ik heb de hele ook rode vangetjes en zo. Ik voel me echt gewoon een... Eh, ja, klein kind. Ja, zou dat ook één... Ik weet niet, want ik ben dus nooit zwanger geweest, behalve onvrijwillig. Maar kan dat ook een van de bijwerkingen zijn van eh, zwakker zijn? Um, rode wangen niet? Nee, nee, nee. dat niet. Nee, moest even twee keer nadenken. Nee, dit is gewoon Lisanne. En deze mate van enthousiasme ken ik eigenlijk ook wel uit periodes <laughs> zonder zwanger. Ik wou dit zeggen, toch? Dit is gewoon een en al ADD-gekkigheid. Ja. We genieten een beetje mee. Ehm, Fox on the Run eh, van de Sweet. Ik heb toch eh, mijn oude liefde voorrang gegeven. Eh, boven Young en Silver Fox. Al zijn ze me bijna net zo lief, maar ja, ja de eerste liefde eerste. Nick die wil meteen naar Samantha Fox. Oké. Dat was eh, de droom van vele mannen. Fiets. Oh. Ken je er nog, Samantha Fox? Nee. Ja, van naam, maar niet... Uh... Google er maar even. Ehm, met alle risico's van dien. Uh, Fred Lenior die zegt... Wat vinden jullie van Sweet About Me? Vind ik ook wel lekker. Omdat we dan schakelen zijn... Graag een vervolg op Gabriella Chilmi. Sweet About Me van de app van Veronica. zelf moeten verkopen. <laughs> Wat is nou echt zoetschattig aan jou? Um, nou ja, um, jij kent me inmiddels langer dan ik mezelf ken, dus eh, zeg het maar. Ja, ik vind, ik vind je echt een lieverd. Maar ja, zou je, dat zou je zelf ook zo verkondigen. Nou, alsjeblieft, er zit toch wel één macho aspect ook nog in. <laughs> ja, maar dat vroeg ik nu niet. <laughs> het, was iets, het was iets sweets. Sweet about me. Uh, eh, seats, ja. Eh, red me. Ja, Rob. <laughs> ja, op. Goed. Ehm, Goed, en door. Ja, en door. Eh, welk liedje zullen we doen? Eh, eh, Sweet About Me van Gabriella Chilmi. <laughs> nou ja, jij, jij riep het net al meerdere keren, dus hij zit in je hoofd. Ik zou, gaan we voor Hans van den Ham, want die wil heel graag Candy van Iggy Pop. Hey Honsie. Doe je toch. Iggy Pop of een envelop. Kate Pearson. Hier is Candy met het weerbericht erbij. It's a rainy afternoon, 1990. In big city. 20 years. Candy, you were so fine. ware jeugdliefde Iggy Pop eh, blijkt echt te bestaan. Eh, Candy, de rol van Candy werd gespeeld door Kate Pearson van de B-52's. Kunnen alle kanten op. Eh, Iggy Pop, dat zou Ziggy Ziggy starters kunnen worden van ja, David, Bowie. Ja, mhm. zou kunnen. Bovendien hebben ze natuurlijk ook wel wat met elkaar. Iggy Pop en ehm, David Bowie samen Last for live gemaakt. En Tonight en zo. Dan heb ik nog een leuk berichtje voor jou, eh, Lies. Ja, ik zag hem binnenkomen. Eh, voordat eh, de Lies breekt, heb ik voor jou nog een berichtje van Patrick. Goedemiddag, Lies. Gelukkig toch nog je stem op de straalpaal deze vrijdag. Mijn vrouw is een weekje voor jou, voor jou uitgerekend. En ook vanaf vandaag met verlof. Dus ik snap je spanning. Veel succes en geniet er vooral van in je verlof. Ja, ik hoop ook echt dat hij nog even blijft zitten. Een vriendinnetje van mij was vier weken te vroeg bevallen. Dus dan ga je nu in die relaxing modus. En dan volgende week komt er al een kind uit. Dan moet ik echt <laughs> even nog niet aan dus we genieten van elke dag, jongens. elke dag. Mooi gezegd. Dan eh, zijn er nog meer mogelijkheden. We kunnen via Candy ook nog naar Prins. Of Candy zelf natuurlijk. Candy of Candy niet. Candy Dolfer. Dat zou kunnen. Maar we moesten eh, we eigenlijk allemaal hier wel lachen om eh, de suggestie van Pieter Jan. Want het is eigenlijk een dubbele suggestie. Van Candy naar Snoep. En Drop is ook Snoep. Dus Drop It Like It's Hot van Snoop Dogg. crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street with the still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon down and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SC and double O P, D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, see, we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crip to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close. Let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. ben jij, hè? <laughs> Ja, dat was ik, ja. Goed. Dat kan ook alles, hè? Ja, joh. And Drop It Like It's hot, Drop It Like It's hot. Aangevraagd door Pieter Jan da Fun Love and Criminals. Scooby Snacks is toch inderdaad ook een goede dog. Scooby Dooby Doo, Scooby Doo, Dooby Doo. Train hebben we nog met Drops of Jupiter. Ik zie ehm, heel veel hots binnenkomen, onder andere Hot in the City. Ik zie eh, een geweldig liedje van Florence and the Machine, Dark Days Are Over. Nou, heb je een voorkeur? Want, eh, ik wil niet zeggen, je, bent, je, bent, je gaat erover, maar ja, de laatste half uur. Hè? Mm, ik vind Drops of Jupiter van Train, dat vind ik een bijzonder mooi nummer. En ik word er altijd een beetje stil van. Dus als we even. ja, het gaat namelijk over zijn moeder, deze plaat. Dat die, die, is verloren. En dat ze dan. hij vraagt zich af of ze dan hier nog ergens in Telal zweeft. Ik vind dat zoiets moois. Ja. Ik heb het nummer toch al een tijd, maar eh, deze betekenis bedankt hiervoor. Ja. Even toch even mee. Ik mag eh, zo meteen eh, Siets weer iets zeggen over, het, eh, over de Olympische Spelen vanwege Snoop Dogg. back in atmosphere. naar aanleiding van Drop It Like It's Hard van eh, Snoop Dogg. Dan kunnen we nu eh, alle kanten op. We kunnen naar een hemellichaam. We kunnen naar Venus van Shocking Blue. Er is ook nog een andere Shocking Blue mogelijkheid. Never Marry a Railroad Man wegens Train. Oh, ja. Dat is ook een leuk spoor om te volgen. Train. <laughs> Guus Meeuwis komt zo aan, dat snap je. Ding, ding terugsturen. Eh, Jupiter van Earth van the Fire is natuurlijk ook nog een leuke. David Bowie, eh, die heeft en Space Oddity en Live on Mars. Dat is ook allemaal aangevraagd. Dat zit dan ook nog wel in de range van de snoep. Nog Mars. Ja. ja. ja, ehm, nu, uh, heb je even nodig? Oh. Het is namelijk exact eh, half vier, dus even kijken of er al wat aan de hand is bij de Olympische Winterspelen. Waar daar is Snoop Dogg toch een uh, ongelofelijke held. Ja, die is voor de Amerikanen daar als een soort eh, speciale verslaggever inderdaad. Op grote ontdekkingsreis tussen alle wintersporten. Ja. Is dat, ik heb daar nooit iets van gezien, omdat ik natuurlijk niet zo'n volger ben daarvan. Maar is dat geinig of niet? Hij filmt vooral zichzelf. Oh. Maar doet hij dit blowend of nuchter? <laughs> dat, weet ik niet. Oh. Doet hij het bloot of nuchter? <laughs> bloot hij of is hij nuchter? Ja, nou, bloot niet. Is hij bloot of niet? is hij koud koud voor. Niet te Voor Snoop eh, op de Olympische Winterspelen in eh, Italië. En eh, na vandaag is het afgelopen, toch? Nee, oh, morgen en zondag. Morgen, zondag groot spektakel natuurlijk met de grote oh, ijshockeyfinale. En, de, de en 5000 kilometer hardop zwemmen, maar dan met gebroken vliezen. Ja, inderdaad. Ja, het eh, staat ook op het programma dat je het weet alvast. Nou. <laughs> het is iets over half vier inmiddels. Eh, hoe is het met het wereldnieuws? Caroline van der Plas stopt als leider van de BBB. Wat? zeg je nou? Ja, ik zeg dat Caroline van der Plas stopt als leider van de BBB. Ja, maar dat had ik nog niet gehoord. Nee, daarom vertel ik het ook. Medeoprichter van de partij Henk Vermeer neemt het van haar over. Van der Plas blijft wel Kamerlid. In een mhm. persbericht schrijft ze dat het na vijf jaar lang de trekken... tijd is voor een volgende stap voor de BBB. Oké. Uh, nou, het is wel leuk dat je het allemaal weer geheim weet te houden. Ja. Hè, dat, ze rond de zomer eigenlijk het besluit al genomen had. Ja. En toen werd er al eh, natuurlijk intern eh, heel erg over nagedacht... moet Mona Keizer het dan overnemen? Ja. Het is toch Henk Vermeer geworden. Er is geen keizersnee, maar even... Oh, Rob, jongen! Echt! <laughs> nog maar heel even, nog maar heel even. Precies. Ja. Hoe is het in principe nu op dit moment op het Nederlandse wegennet? En heb ik er al last van om ik een hele egoïstische vraag te stellen? Nou, het wordt nu langzaam iets drukker. Het is een iets andere vrijdagspits dan normaal. Omdat een groot deel van het land natuurlijk vakantie had deze week. Noord-Nederland gaat vanaf nu met vakantie. Daarom ook behoorlijk wat files richting de Duitse grens... waar wordt gecontroleerd. Dit zijn de drie langste files nu. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 21 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen vanaf 7 naar 19 minuten. En op de A37 Hogeveen richting de Duitse grens vanaf Zwarte Meer 24 minuten extra. En dan eh, speciaal voor Rob Het is momenteel vrij rustig op de Ring Amsterdam. Ja, om 6 uur moet ik je zenden. dat gaat lukken. Kun je opschieten. En die, die komt dan vanuit huis. En wat ga je dan doen eigenlijk? de pub 40 eh, uit? Ik ga de pub 40 van 1979 vandaag de dag met luisteraars opnieuw samenstellen. Oh, dat is een mooi jaar. Ja, ah, lekker jaartje, ja. Liefst nu je toch bent, ja. welke gaan we doen? Um, ja, ik, ik, sloeg even een beetje aan op eh, een verzoekje van Lisette. Die zegt Long Train Running van de Doobie Brothers. Is dat nog of is dat niet? Ja, nee, dat is Want anders, eh, ja. Ja, toch lekker toch ook? Moet hem wel even opzoeken toch? Dus als jullie even zingen. Doen we. Oh, dat doe ik met liefde. Ah. <clears throat> Het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. hey. Solo is voor jou hoor. Een hele, hele, hele goede middag. Jee. Lucia, Lucia. <laughs> Brothers in Long Train Running. suggesties zijn eh, onder andere ehm, Cocaine in My Brain van Dillinger. Dat zou dan te maken moeten hebben met een doobie. Als ik me niet vergis is een doobie uh, een, jointje, ja. ja Zo'n joint venture. De Doobie Brothers was een joint venture, weten we nu. Eh, dus vandaar de Cocaine in My Brain. stimulerende middelen. We hebben nog steeds het spoortrein. Dat zouden we kunnen volgen met bijvoorbeeld Midnight Train to Georgia... van Gladys Knight en de Pips komt binnen. Ook lekker natuurlijk. Een van de mooiste liedjes ooit. Dan hebben we ook nog Two Brothers als in Brothers... Doobie Brothers. Two Brothers on the Fourth Floor met You're Never Alone. Dus wel weer een lekkere voor de vrijdagmiddag. In welke stemming eh, ben je? Ja, ik ben in de stemming waar jullie ook in zijn heb jij geen. Eh, ja, ik heb, ja, nou, ik heb net ook al mogen kiezen, dus ik voel me nu een beetje verheven. Ja, want het laatste half uur is een beetje voor jou. Omdat je met, uh, met zwangerschapsverlof gaat en je een lekker gevoel weg willen sturen. Dat je ook weer welkom terug bent en zo. maar dat ik het denk van Guus Meeuwis. Nee. <laughs> <laughs> Zie je, dat gaat hij echt niet draaien. Wel hoor. Ik, ik zit vandaag in een hele milde bui. Eh, zeg het maar. Ja, Midnight. midnight ja, van Georgia. Oké. Dat vind ik wel heel mooi. Als jij dan weer even wilt improviseren, zoek ik hem snel op. Dat is goed. Improvisatie. Ja, Je begint de improvisatie. Wordt het allemaal uitgezonden dit jaar, hè? Ja, dit, wordt allemaal nog steeds uitgezonden. Ik kan alleen niet vinden wie hem heeft aangevraagd. Maar hij is wel aangevraagd. en hij is heel mooi. Gelukkig. Thanks, Bob. Alsjeblieft. The Long Train Running. The Midnight Train to Georgia. Vertrek vanaf het perron... for the man. So he's leaving the life hmm. he's come to know. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, what's left of world? The world he left. Show. Wordt het wisselen zo of niet? Om even treintermen te spreken. Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en de Pips. Wat een eh, prachtig liedje is het. Dat kunnen we toch niet ontkennen. Schoeien, Shelby Rocks komt er eigenlijk mee. Shelby, ook voor jou. Van, omdat je vandaag hele moeilijke dingen hebt moeten doen... met een fout geparkeerde auto. <laughs> Wacht even, je gaat hier nu echt te snel overheen. Wil je alsjeblieft het heel even nee, toelichten aan de luisteraar? Het is, het is veel te moeilijk om uit te leggen ook. <laughs> De auto wordt verkeerd geparkeerd. Bleek niet te mogen. Nee, en dan vraag je heel lief aan onze lieve collega. Shelby Rocks heeft even... hem eh, op een veilige plek neergezet. Nog bedankt daarvoor. <laughs> Midnight Train to Georgia. Eh, hoe gaan we verder? Dit is een eh, hele ingewikkelde referentie. Ja. Hij heeft het over Whitney Houston wilde hij hebben. Nee, ik, ik, zag hem voorbij komen, maar ik begreep hem zelf niet. Maar blijkbaar was die plaat met I Will Always Love You... was die in de nacht geschreven. Midnight. Nee, ja, of Georgia en Houston. Het zijn toch Amerikaanse eh, ja. Ja, dat is ook waar. Erik eh, van der Ven zegt, ehm, omdat het nummer geschreven is met eigenlijk Midnight Train to Houston, dat is bijna waar. Oh, zo. Ja, het liedje is Midnight Train to Georgia geworden, omdat Sissy Houston, die eh, <laughs> zal wel familie zijn van Whitney Houston toch, Sissy Houston vond het een beetje gek om over haarzelf te zingen. De Midnight Plane to Houston was het oorspronkelijk. Jim Weatherly heeft het geschreven, dan klinkt het zo. So she's leaving. come to know she's going back. Wow. To find what's left of her world. Ik dacht dat ik het op het refrein had klaargezet, maar dat is niet zo. The world she left behind. Long ago. Ja, mij straf je er niet mee hoor, dat prachtige nee, maar... plaat is. And she sleeps. Dus origineel is het Midnight Plane to Houston. En toen kwam Sissy Houston die zegt... ik wil het nummer wel opnemen, maar dan ga ik het niet eh, over mezelf hebben. En zo kwam Midnight Train to Georgia tot stand... en werd later dus een hit in de versie van Gladys Knight en de Pips. Nou, heb ik even kunnen Leo Blokhuizen. <laughs> Wat komt hierna? Dus het, is, het is het vervelend. Dan gaat hij mij aankijken. <laughs> Nu, er, is zoveel, er is zoveel binnengekomen, Rob. Ja, ja. Ik uh, de grote verantwoordelijkheid? Ja, ik, zou heel fijn vinden als jij iets net kiest. Want ik kan er niet meer kiezen. Nou, ik zie in elk geval, dat is de eerste die ik nu tegenkom, Stop the Train. Dan kunnen we daarna nog even een schakel maken naar een ander onderwerp. Dan stoppen we hem hierbij. Stop That Train van Clint Eastwood en General Saint. Dat biedt mogelijkheden. Next train will be leaving from platform 1. acteur Clint Eastwood. Maar allemaal in die raadselvorm waren ze. Dus uh, weet je, hij geeft cadeautjes, uh, eh, Sint Eastwood en dat soort. waren er toch heel veel. En, eh, je struikelt erover als je thuis binnenloopt. Plint Eastwood. Oh. <laughs> klinkt alsof ik met Gerard show aan het maken ben. Zo. nee, maar dit, is dit was toen even... Ja, dat was echt... Even, even een rage. <laughs> Dat was ja, net voor social, denk ik. <laughs> En een zwanger acteur. Een zwangere acteur? Kind Eastwood. Oh god. Ik denk, ik, pak, ik, pak hem meteen even gewoon eh, weer helemaal daar waar jij nu ook bent. Je <laughs> Oh, het, is, het voelt echt als een goede vrijdag dit, Rob. Heerlijk. het blaast en het schiet. Uh, uh, nou. Wind Eastwood. Ja. <laughs> oké, okay, jongens. Ja. Moet Komt dat je printer in het schiet. Print Eastwood. Ja. ja. Zit om een cadeau in het schiet. lint, lint, Oh, lint. Ja. En het heeft acht poten in het schiet. Chirp. Spin Eastwood. nou, zo dus. <laughs> Oké. Oké. Ah. Of erop gelachen moet worden. We vragen het even de gorilla's.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 is coming on, it's coming on, it's coming on, it's Ja, kom allemaal Clint Eastwood rijmpjes binnen nu. Ja, ik weet niet of we het eh, moeten benoemen. <laughs> Raadseltjes, nee, die ene die, eh, nee, die is momenteel eh, impopulair en terecht. Ja. Die stint eerst hoe die doen we niet. Nee. Um, even, even, kijken, want er was er één, ja, die weet ik dus eigenlijk niet. Je had een hele lijst. Ja, Edwin zegt Amerikaanse acteur die de weg volledig kwijt is. Wie, zou dat dan zijn? Maar is dat dan Blind Eastwood? Blind Eastwood, dat zou kunnen, ja, dat dat hem is. hey, en een, en een, en een, en, en een nieuwslezer. <laughs> Ja. Eh, je zei het net, shit, wat was het nou? Clint Eastwood. Ja. Oh, <laughs> ja. Het is een mooi moment om er een einde aan te maken. Heb jij je vandaag je oh, short oh, Ik heb er nog één, ik heb er nog één. Ja, ja, Ik heb er nog één. Een DJ die ontevreden is over het tijdstip waarop zijn programma begint. Eh, nou? Nick Woeswoed. Nou, nou, nou, nou, Wat diep gaven dit, vriend. Ja, ja. ja. Ga, je ga je nog ja, short trekken? Nee, wij gaan hartstikke short uh, eh, tracken zo meteen. Hele uitzending? Nee, van vijf tot zes. want anders, eh, ja, zoveel korte hits waren er ook niet. Tenminste, jij zou, ze wel vinden waarschijnlijk. Maar. Ja. Nou, maar dit is eigenlijk wel aardig, want dit is een short track. Die is maar twee minuten en die past helemaal bij de gorilla's. Ja, die is leuk. King Kong, dat was toch wel een enorme gorilla. King Kong 5, Mano Negra. Heel veel plezier, succes. Ik hoop dat we allemaal een kaartje krijgen. En je bent natuurlijk van harte welkom weer terug als het eenmaal zover is. Als de liefdesbaby geboren is. Dan kom ik heel snel teruggereisd. Listen to the beat. Now listen to the beat. A beat of the sound, song.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 I'm burning up with a Buddha's fever. A bit, bit, bit of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head.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 Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij.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 Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Windfarm. Mm, serious gourmet. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee, Plus. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Mmm, dat is het gevoel van thuis. Prime Video biedt het best in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave, be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon and Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan.